Eh, zie See it in the house! Leuk dat je bent ingeschakeld op jouw CWM Zandvoort. En je bent alweer aanbeland bij het tweede uur. En laatste uur, maar niet het minste uur. Want vanavond eh, hebben we twee DJ's back-to-back -back staan. Niemand minder dan Manuel de Lamare en Luigi Rocca. Ik zeg, ben je er klaar voor? Ik hoor je niet. Ben jij er klaar voor? Nou, ongetwijfeld ga ervoor zitten. Nu eerst Manuel de Lamare versus Luigi Rocca. Hier op CFM Zandvoort. Manuel de Mare en Luigi Rocca present Love is in the air. The Trio Tree Lovers, Lovers, Lovers, Lovers. lovers. wil je natuurlijk nog best, denk ik, wat meer informatie weten over Luigi Rocca. Luigi Rocca is ook wel bekend als Marshall en is internationaal bekend ja, en gerespecteerd eh, als DJ-producer met meer dan 100 releases. Ja, meestal is het techno, tech house. Ja, en hij wordt vooral gesupport, gebruikt eh, gedraaid onder andere bij Danny Tenaglia, Chesto, Richie Houghton, John Aquivia, Bob Sinclair, The Fire, Ricardo Villa-Lobos, Steve Angelo, Funkagenda, Oliver Koletski, Audio Jack, David Amo en Julio Navas en many more. Ja, het laatste jaar is hij enorm goed gegaan op Beatport. Als je Beatport niet kent, dat is een eh, dance portal. waar je alle releases kunt kopen. Onder meer die hier voorbij komen in de show. Hij, heeft onder andere de eerste plaats bereikt met zijn Lee Song en Lifted in de Minimal Charts. Daarnaast heeft hij met zijn track Voodoo de achtste plaats eh, bereikt in de top 10 van Tech House. Ik zeg, dit blijft gewoon knallen eh, met zijn platen. Ja, buiten de club is hij co-owner oftewel mede-eigenaar van 303 Lovers en het label Hot Fingers Music. Dit is een label eh, samen met eh, Alex, Kenji en Marshall. En ja, sinds eh, hun begin in augustus 2007, zij hebben zoveel platen verkocht, maar liefst 150.000 units in de digital stores. DJ set by... Ik zal je niet verder storen. Luigi Rocca, Manuel de Lamare het komende uur hier op CFM Zandvoort. Dit is See It in de Mix. Come on, play, make a real funky sound. the real funky. Now drummer, give me a nice drum beat. Come on, bass player, make a real funky for Come on, come on, make a real funky. Make a real funky. Make a real funky. Make a real funky. Come on. the maximum rags out when get blue. Love is in the it's real, it's real, not a delusion love is in the air. The Trio Tree Lovers Radio Show. lokale radio op de 106.9, 104.5. En natuurlijk ook via CFM Text TV. En wat dacht je? Van www.cfmzandvoort.nl, daar zit onze livestream. Mocht je ons een keer gemist hebben, geen paniek. Ook daar op onze website kun je onze uitzending gewoon terugluisteren. En natuurlijk ook alle andere programma's van CFM Zandvoort. Helaas moet ik jullie al melden dat we aan het einde komen van twee uur lang See It. Bedanken Luigi Rocca en Manuel de Lamare voor deze innoverende mix. Volgende week vrijdag zijn we er een weekje niet. Maar die week daarna komen we weer keihard terug. Met frisse energie. En heel veel beats. Mijn naam is DJ JK. Ik bedank jullie voor het luisteren. En hou hem hier op jouw CFM Zandvoort natuurlijk. voor dit weekend de RTL GP Masters of Formula 3 op het circuitpark Zandvoort.